Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het topoverleg in Genève, maar een doorbraak lijkt het niet. Het akkoord komt erop neer dat wordt aangedrongen op de vorming van een overgangsregering. Maar het is niet duidelijk of in zo'n regering president Assad nog een rol kan spelen. Volgens VN-gezant Annan is het nu aan het Syrische volk om tot een politiek akkoord te komen. Rusland weigerde in te stemmen met een plan waarin staat dat er voor Assad geen plaats meer is in het nieuwe Syrië. Vijf politieke partijen hebben de afgelopen dag een congres gehouden in de aanloop naar de verkiezingen van 12 september. De bijeenkomsten waren onder meer om de partijprogramma's en de kandidatenlijsten vast te stellen. En de politiek leiders konden zichzelf profileren. PvdA-leider Samson zei dat politici een eerlijk verhaal moeten vertellen over Europa. CDA-voorman Van Haarsma Buma stelde voor dat politiek, werkgevers en werknemers na de verkiezingen een akkoord sluiten over de arbeidsmarkt. SP-leider Roemer en partijleider Slop van de ChristenUnie zetten zich af tegen premier Rutte. In een grottenstelsel bij Salerno in Zuid-Italië zijn vier duikers omgekomen. De twee Italianen, een Griek en een Française, hoorden bij een groep van acht duikers die de zogeheten bloedgrot aan het verkennen waren. Vier duikers kwamen veilig boven, maar de anderen konden waarschijnlijk de uitgang niet vinden en verdronken. Churandi Martina is Europees kampioen geworden op de 200 meter. Op de Europese kampioenschappen atletiek in Finland liep hij de dubbele sprint in 20 seconden 42 honderdste. Het zilver ging ook naar een Nederlander, naar Patrick van Luik. Het brons was voor de Brit Daniel Talbot. Het weer droog en ongeveer 12 graden. Overdag afwisselend zon en wolkenvelden. Het 17 graden aan de kust tot 21 landinwaarts.